brein. Tik, ta, bouw op je klik, ta, blauw op je nikken. Nu ligt je brein nergens waar je schouder hoort te zitten. Maar niet uit, dat is een snitch die niet kan stitchen Nu maak een fancy just ran Malcolm on the nigger. Woozy! Hellkings de koning, lang leven moe. Al rap en go voor jou en deze fucking beat. Ze gaan me haten, mix de boost met pollen Mix de boost, bitch, ik ga boost on hem Ja, nigga, ik ga George Bush on on them.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 En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 en help mij die finale in jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus mis spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Nu op Radio 501. 501 Classics met Adriaan Pons. Dit, dit is deze week de Radio 501 your hope. Bijna 10 minuten over de klok van 12 uur. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van 5 Line Classics van 19 februari 2012. We trapten af met een nieuwe plaat voor je hoofd van deze week van Roos en Innocence. En direct erachteraan Alice Cooper en Schools Out. je Madness met House of Fun. Daarvoor hoor je The Police in Every Breath You Take. En Duran Duran en Wild Boys. Straks natuurlijk ook de Classics Top 3. Met drie knijters van een, eh, van een gouden ouwe. En natuurlijk de gouden, eh, gouden nieuwtjes in het volgende uur. Hier is Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. I don't wanna dance. hier in eh, Nederland. Madonna. Met belachelijke hoge prijzen voor, eh, voor de kaartjes. Als ik het goed had begrepen eh, kost zo'n kaartje 100 euro. Nou, uh, mij niet gezien hoor. Daarvoor hoorde je Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. Dit is Accelerate. <laughs> Alexander O'Neill, ook zeggen. En Criticize. Radio 501. Ain't no sunshine when she. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine. met de was een classic, Five Classics Top 3 van 19 februari 2012. Op nummer 3 uit 1970, Free All Right Now. Op nummer 2 uit 1984, Bronski Beat, A Small Town Boy. En op nummer 1 uit 1985, Dire Straits met The Sultans of Swing. Dit is Herman Brood en zijn Wild Romans. En hij was niet zo slim. Dus never be clever. the line, I'm head up high. I wonder why it's so hard to feel all I need, plastic full of speed, and I'm in the heat. groovy little lady I'm wasting her time. Got a head and a bullet, I'm still And people say I used to do better. guess I'm gonna have to get myself together, but I never. I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm faking it up, trying to start rumors.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 Evelien ergerde zich vaak aan het onvoorspelbare gedrag van haar moeder, totdat zij begreep dat haar moeder dement werd. Deze aandoeningen zijn, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie, aandoeningen van de hersenen en ze worden vaak verkeerd begrepen. Steun daarom hersenonderzoek en geef op Giro 860. Hersenstichting. Alleen wat we begrijpen, kunnen we goed behandelen. Geef op Giro 860 of aan de collectant. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501.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 Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss Westerliesland verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 en help mij die finale in jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus mis spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. 501 Classics met Adrian Pot. tweede uur van 501 Classics. Het trapt af met Dan Hartman een Instant Replay. En dit was ABC en A Look of Love. have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Hier op 5 Lane Classics. The Wall Street Shuffle. de hoorde je Freddie Mercury en The Great Pretender. En daar weer voor US Corporation. En Rock the Boat. Tot de klok van 2 uur. De allerbeste classics. Seasons en December 1963, Oh What a Night. Straks tussen 2 en 4 natuurlijk ook uh, onze eigen Armin met zijn programma Afternoons. Maar tot die tijd, een lekkere gauw houden. grote hit van Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Uit de stal van Stock Aitken en Waterman. En helaas heeft hij er zelf geen ene cent aan overgehouden. Want de drie producers die eh, staken lekker alles zelf in de zak. Straks tussen 2 en 4 geen afternoons, maar uh, Lakeside Stories. Yes, I swear it's a is Radio 501. down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard. Cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold. But if you lose, the devil gets your soul. up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out the devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, Found a mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The Charlie Daniels Band. The bread, and the devil went to Georgia. Granny, we don't bite, no child, no. Dit was Five Line Classics voor 19 februari 2012. Zometeen Lakeside Stories met Armin Tamminga. Van mijn kant doe de dingen goed die je denkt goed te doen.